Marion Koekoek met het NOS Journaal. In Libië is oud-dictator Gaddafi begraven. Dat meldt Al Jazeera op basis van bronnen bij de Nationale Overgangsraad. Dat zijn na de val van Gaddafi de nieuwe machthebbers. Gaddafi zou vanochtend vroeg zijn begraven op een geheim gehouden plaats in de woestijn, samen met zijn zoon Mutassim. De laatste dagen lag het lichaam van Gaddafi in een koelcel in Misrata, waar hij donderdag werd gedood nadat hij gevangen was genomen. Veel Libiërs kwamen er kijken om zich ervan te vergewissen dat de oud-dictator echt dood was. De gevolgen van de overstromingen in Thailand worden steeds dramatischer. In de hoofdstad Bangkok is een tekort aan voedsel en water ontstaan doordat grote supermarkten niet meer bevoorraad worden en dichtgaan. Veel inwoners verlaten daarom de stad en trekken naar het zuiden waar geen overstromingen zijn. Het tweede vliegveld van Bangkok is gesloten omdat het deels onder water staat. Het internationale vliegveld is nog wel open. In 21 Thaise regio's blijven scholen en overheidsgebouwen de komende dagen dicht. De Turkse regering heeft nog 12.000 tenten voor de slachtoffers van de aardbeving van zondag beschikbaar gesteld. Opnieuw hebben duizenden mensen de nacht in de open lucht doorgebracht. Ze zijn bang voor naschokken. Met temperaturen van rond het vriespunt en gebrek aan tijdelijke opvang zijn de omstandigheden voor de overlevenden zwaar. Het officiële dodental staat inmiddels op 279, maar dat zal verder oplopen. Op veel plaatsen moet het puin van ingestorte gebouwen nog worden doorzocht. KPN heeft in het derde kwartaal minder gepresteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met ruim 3% en de winst met ruim 9%. KPN wijt de omzetdaling aan verplichte tariefsverlagingen en de toename van concurrentie. Ook de groei van mobiel internet speelt een rol. Daardoor wordt er minder gebeld en ge De problemen spelen vooral in Nederland. In Duitsland en België worden wel goede resultaten geboekt. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het in het hele land regenachtig. Alleen in het noordoosten blijft het hier en daar droog. En het wordt 12 graden. Dit was het. En... Dit is John van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Bunschoten 3 kilometer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude 3.